Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De tweede verdachte van de roofoverval op een Haagse juwelier heeft zijn betrokkenheid bekend, zegt het OM. De man van 19 werd vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Die heeft besloten dat de man langer in voorarrest blijft. De andere verdachte bekende gisteren op de Georgische TV dat hij op de juwelier heeft geschoten. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt uitgeleverd aan Nederland. Bij de overval kwam de juwelier om het leven. Hij werd neergeschoten. In Frankrijk is een Algerijns-Franse kernonderzoeker veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het beramen van terreuraanslagen. De man werkte bij het Europees Centrum voor Kernonderzoek CERN bij Genève. De kernfysicus werd drie jaar geleden opgepakt omdat hij uit onderschepte mails bleek dat hij contacten had met Al-Qaeda. De man schreef dat hij wilde meewerken aan aanvallen op Frankrijk. Mark Rutte is de lijsttrekker voor de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Het hoofdbestuur droeg hem vorige week voor en de VVD-leden hebben geen tegenkandidaat gesteld. Het komt tot vanmiddag 12 uur. Het is de derde keer dat Rutte lijsttrekker is. De Joodse organisatie Tradition is Our Future laat vanmiddag een vliegtuigje met een spandoek boven het Gelderse dorp Vorden vliegen. Op het spandoek staat Vorden is fout. De organisatie protesteert tegen de dodenherdenking op de begraafplaats waarbij ook tien Duitse militairen worden herdacht. Het vliegtuigje cirkelt vanaf kwart over vijf boven Vorden. Het weer. Vanavond opklaringen en droog. Vannacht vanuit het zuiden kans op regen. Minimaal rond 6 graden. Morgen bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Middagtemperatuur dan maximaal 11 graden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Knoopert Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Eembrugge 2. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer.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 In de lijst 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en dan ook nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook twee natuurlijk moeten verdwijnen uit de lijst. Wisklavia, Snoop Dogg en Bruno Mars doen dat Young, Wild and Free. En ook uh, eh, Ritual Kicks, Mamadou Ramp verdwijnt uit de lijst. Snel stijgen, dat is Gustavo Lima en Ballade. Hij gaat acht plaatsen omhoog. Coley Ray Jepson en Call Me Maybe. Zakt 18 e is daarmee de snelste daler. Jason Mraz, de langsgenoteerde van vandaag. I Won't Give Up staat alweer 16 weken in de lijst. 4 mei vinden we natuurlijk ook veel terug in de geschiedenisboeken. Onder andere 1533. Willem van Oranje wordt op die datum gedoopt. 1945 natuurlijk de Duitse troepen capituleren voor Noordwest-Duitsland, Nederland, Sleewijk, Holstein en Denemarken. En een uh, negental jaar later, of uh, elf jaar later zelfs, 1956, de koningin Juliana onthult het Nationaal Monument Opterdam in Amsterdam. Dat alles dus op 4 mei. 4 mei 2012, vandaag de dag, gaan we verder met de lijst van Europa.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 written in the sand. ver te zoeken. De Summer Paradise, maar Simple Plan en Kaneen hebben er toch een, een leuk nummer over gemaakt. In de tiende week gaat de plaat omhoog van 16 naar 15. En daarvoor hoorde ook nog Meyer Hot, Hothorn. Samen met Rattle Kicks en The Walk. En die plaats staat nu vier weken in de lijst. en gaat omhoog van 20 naar 17. Op nummer 14 afkomstig van 21. En in de vijfde week dus 7 plaats winst voor Chell Ray. Honestly, why are my clothes out on the street? you've lost your mind I can't believe I came home to find my car keyed Honestly, I'm way too tired to fight Round and round, drama every time I'ma go cause I got no problem myself, so don't blame me I'ma go cause I got no problem ZFM.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 Of Monsters and Men en A Little Talks. Ondertussen staat de plaat alweer 6 weken in de lijst en gaat omhoog van 15 naar plek nummer 11. 20 vinden we dan vier plaatsen winst in de vierde week voor Karim en Broken Hearted. Rihanna, Where Have You Been? Ook in de vierde week, maar dan van 22 naar 19. Call Ray Jepsen, Call Me Maybe zakt van 8 naar 18 in haar 13e week. Mayor Hardhorn en Wrestle Kicks The Walk in de vierde week van 20 omhoog naar 17. Natalia Kills, Kill My Boyfriend zakt twee plaatsen in de negende week naar 16. En één plekje omhoog weer, Simple Plan en Kane en The Summer Paradise. 14 is er dan voor Hot Shell Ray, Honestly. In de vijfde week omhoog van 21 naar die 14e plek. En Flowrider en Sia The Wild Ones zakken in de 13e week van 6 naar 13. Blurry People Help The People, 11 weken in de lijst van 13 omhoog naar 12. En Monsters and Men en Little Talk, zo die net in de 6e week, dus omhoog van 15 naar plek nummer 11. Legally en I Follow River staat 11 weken in de lijst, zakt van 7 naar plek nummer 10. En die slaan we vandaag dan ook nog even over. Welke ik wel voor je heb, is de plaats van Nickelback. Lullaby gaat in de zevende week omhoog van 10 naar 9. finding yourself And there ain't no healing from cutting yourself at the jagged edge. telling you that it's never that bad. taking the are We're laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just get just keep pakken ze dus nog een plekje winst. De mannen van uh, omhoog van 10 naar 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag dus een eh, hoop bewolking en wat gespetter. Dus nu en dan was de zon wel te zien, maar echt veel was het niet. Temperatuur vandaag een maximale 13 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. blijft droog en een matige noord- tot noordoostelijke wind en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen op bevrijdingsdag dan zijn er wel wat wolkenvelden en zo nu en dan ook wat zonneschijn. Het blijft droog en een matige aan zee noordoostelijk wind. Temperatuur morgen een graad of 11. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het dan weer wisselend bewolkt en overal in de regio droog. Noordoostelijk wind waait meest matig en temperatuur daalt naar een graad of 3. Zondag, dan zijn de periodes met zon en blijft wederom droog en de wind waait matig uit het noordoosten. Temperatuur zondag, ook zo'n graadje of 11. Het ritme van Van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! En John Mayer staat ondertussen alweer 7 weken in de lijst met Shadow Days.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 What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch? Do lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. won't get a match or you won't do much So even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt Het is de eerste grote hit in Europa van uh, Azalia Banks, de dame geboren in eh, New York. Samen met Lizzie G en de 212. Zes weken geleden kwam de plaat in de lijst en eh, deze week gaat hij verder omhoog en wel van 12 naar plek nummer 7. Voor John Mayer en Shadow Days, ook die plaat staat 7 weken in de lijst, gaat omhoog van 9 naar 8. En Nickelback dus ook een plaatje verder omhoog van 10 naar 9 plaat die deze week ook sprongen maakt. Vorige week ook nog buiten de top 10. Althans, net aan buiten de top 10, want toen stond de plaat nog op plek nummer 11. En in de zesde week gaat de plaat omhoog naar nummer 6. In handen van DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now. crazy ritme, ritme. van ZFM. Vorige week stond hij nog in de top 3, dan wel op de laatste trade, plek nummer 3. Deze week zakt hij twee plaatsen naar plek 5 in de tiende week. Chris Brown en Turn Up The Music. Trouwens de laatste zakker van deze week alweer. En daarvoor hoorde je nog van 11 omhoog naar 6. DJ Fresh en Rita Ora, Hot Right Now. Voor jou heb ik nog twee stijgers en twee zittenblijvers. En een van die stijgers gaat omhoog van 5 naar 4 in de achtste week. Het is een plaat die een beetje een Nederlands tintje heeft. Althans een beetje naar nou, Quintino en Sandro Silva komen dus gewoon netjes uit Nederland. En hun single Epic gaat dus in de achtste week omhoog van 5 naar 4. betrouwbaar, maar wel origineel. achtste week dat hij in de lijst staat, gaat hij omhoog van 4 naar plek nummer 3. Eindelijk dus in die top 3 waar hij zo graag wil zijn. Voor jou heb ik nog twee platen klaarstaan. De nummer 2 en de nummer 1 natuurlijk. De nummer 2, daar beginnen we gewoon mee. Emile Zandé en Next To Me staat alweer 9 weken in de lijst. En net als vorige week de nummer 2 van Europa.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 Daarvoor Emil Zandé, Next To Me nog steeds de nummer 2 staat. 9 weken in de lijst. En Jason Rulo, Breeding. Quintino, Sandra Silva, Epic, Chris Brown, Turn Up The Music maken de top 5 compleet. DJ Fresh en Rita Ora, Hot Right Now, Alicia Banks, Jesse Lee, 212, John Mayer, Shadow Days, Nickelback, Lullaby en Legally I Follow Rivers. Dat was de top 10 van deze week volgende week heb ik gewoon weer een hele nieuwe lijst voor je. Dan ben ik hier gewoon weer om een uur of drie voor je. Alle 40 staan dan weer netjes op een rij.